Mariette Krol met het NOS Journaal. De Amerikaanse oud-president Trump is ongeveer zes uur verhoord... in het kantoor van de procureur-generaal in New York. Hij moest daar onder ede getuigen over vermeende fraude... door zijn Trump Organisation. Nog tijdens het verhoor bracht hij een verklaring naar buiten... waarin stond dat hij geen vragen beantwoordt... en dat hij zich beroept op zijn zwijgrecht. Trump vindt dat er een heksenjacht tegen hem gaande is... Het onderzoek draait om de vraag of Trump en zijn familie de waarde van hun onroerend goed hebben overdreven. Op die manier zouden ze hogere leningen hebben kunnen afsluiten en belastingvoordelen hebben gekregen. Vrijwilligers hebben samen met Staatsbosbeheer duizenden vissen gered uit een uiterwaard van de IJssel tussen Olst en Weijen. De kolk waarin de vissen zwommen dreigde droog te vallen. Met een groot sleepnet zijn vooral brasems gevangen, maar ook snoeken en meervallen. Die gingen vervolgens in watertanks en werden daarna uitgezet in de IJssel. De afgelopen weken zijn al op meer plaatsen vissen naar dieper water overgezet. Onder meer bij de Waal in de buurt van Druten. Er zijn de komende dagen geen extra landelijke maatregelen nodig tegen de droogte. Dat is de uitkomst van overleg door het Nationale Managementteam Watertekorten, het MTW. Dat bepaalt sinds vorige week hoe het water in Nederland wordt verdeeld. Volgens het MTW zijn de huidige maatregelen afdoende... al kan er per regio wel extra actie worden ondernomen. Real Madrid heeft de Europese Supercup gewonnen. De Spaanse ploeg won in Helsinki met 2-0 van Eintracht Frankfurt. De doelpunten waren van Alaba en Benzema. De Europese Supercup is de wedstrijd tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League van vorig seizoen. Real Madrid heeft de prijs nu vijf keer gewonnen, net als FC Barcelona. Het weer helder, het koelt af tot een graad of 14. De komende dag opnieuw veel zon. Maximaal 29 graden aan zee tot 33 in Limburg. Alleen op de Wadden wordt het minder warm.